De Raad van State heeft de milieuvergunning die de provincie had afgegeven vernietigd. Volgens de hoogste bestuursrechter is niet genoeg duidelijk hoeveel schade de verbrandingsoven toebrengt aan het milieu. Net als natuurorganisaties en omwonenden die bezwaar hadden gemaakt tegen de vergunning... vreest de Raad voor bodemverontreiniging, stankoverlast en te veel uitstoot van schadelijke stoffen. Als de provincie Friesland wil dat de verbrandingsoven er toch komt... moet de milieuvergunning worden aangepast. Er is geen bewijs dat de overheid zich heeft bemoeid met het privéleven van Edwin de Roy van Zuidewijn, de ex-man van prinses Margarita. Dat heeft de nationale ombudsman Meijer bepaald naar aanleiding van een klacht van de Roy van Zuidewijn. Die beweerde onder meer zakelijke schade te hebben geleden, doordat er door het kabinet van de koningin navraag naar hem was gedaan. Volgens Brenninkmeijer is uit documenten en getuigenverhoren van inmenging in het privéleven van de Roy niets gebleken. Premier Balkenende en de vicepremiers Bos en Rauwvoet zijn op het torentje bijeen om de politieke situatie te bespreken. Gisteren nam Balkenende afstand van een aantal conclusies van de commissie Davids over de politieke steun van Nederland aan de oorlog in Irak. Bij het begin van de bijeenkomst zei Bos dat er geen sprake is van crisisoverleg. Maar volgens hem is er een hoop onduidelijkheid en daar wil hij proberen een eind aan te maken. Rauwvoet benadrukt dat de verklaring van Balkenende gisteren was afgestemd met andere ministers. Gladheid heeft vanochtend op de Nederlandse wegen tot problemen geleid. De A6 in Flevoland was daardoor tot de ochtendspits afgesloten. Auto's hadden last van sneeuw die de weg opwaaide. Ook op de A15 ter hoogte van Rotterdam-Sjaarloos waren vanochtend problemen.